de met het NOS Journaal. De omzet van de horeca is het afgelopen kwartaal gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS lag de omzet gemiddeld bijna 7% hoger. Vooral cafetaria's deden het goed. Zij zagen hun omzet met ruim 9% groeien. Met een omzet van ruim 2% deden cafés het een stuk slechter dan de andere horecabranches. Die kleine groei komt door de gestegen prijzen. Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft in het eerste halfjaar van 2011 een netto winst geboekt van 44 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog 15 miljoen. Het bedrijf is tevreden over het resultaat gezien de onzekere financiële tijden door de schuldencrisis in Europa. SNS Reaal heeft 6 miljoen moeten afschrijven op Griekse staatsobligaties en was 4 miljoen kwijt aan het deposito-garantiestelsel voor de failliete DSB-bank. Door een windhoos is op een camping in het zuidoosten van Frankrijk een Nederlandse vrouw omgekomen. Dat melden Franse media. Een Belg en vijf andere Nederlanders raakten gewond, onder wie het tweejarige zoontje van het slachtoffer. De vrouw van 36 stond op een camping in Tret, ten oosten van Lyon. Door de windhoos viel een boom op haar tent. Ze was op slag dood. Haar zoontje werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Lyon gebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. Op de camping kamperen ruim 500 toeristen, vooral Nederlanders en België, Belgen. In Anderen in Drenthe is een boerderij uit 1376 afgebrand. De burgemeester zegt dat het een van de oudste gebouwen van Nederland was. Het gebind, de portaalvormige houten draagconstructie van het gebouw, was uniek. De boerderij in Anderen vloog vanochtend door nog onbekende oorzaken in brand. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, vanmiddag enkele buien, in het oosten ook met onweer. Temperatuur 21 graden aan zee en een graad of 25 in het oosten. Morgen bewolkt in enkele stevige regen- of onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A4 naar Den Haag. Daar staat 2 kilometer bij Hoogmade. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Op de A16 richting Rotterdam 2 kilometer voor knooppunt Terbergseplein. En op de A20 in de richting Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt Terbergseplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer door een ongeluk. Bij Rotterdam Centrum is de rechte rijstrook afgesloten.